De Italiaanse premier Conte houdt rond deze tijd een cruciale toespraak over de politieke crisis in het land. Daarna wordt duidelijk of minister Salvini, leider van de partij Lega, een motie van wantrouwen tegen Conte in stemming brengt. Salvini zegt er twee weken geleden het vertrouwen op in de coalitie van Lega met de Vijfsterrenbeweging. Hij staat goed in de peilingen en hoopt daarom op nieuwe verkiezingen. Maar het is de vraag of die er gaan komen. Als de regering valt, zou er ook zonder verkiezingen een nieuwe coalitie kunnen komen waarbij Salvini in de oppositie belandt. Een Limburgse buschauffeur van Arriva heeft gisteren in Stijn... een vrouw met een niqab gevraagd haar gezicht vrij te maken. Toen ze dat niet deed, weigerde de chauffeur verder te rijden... en belde hij de politie. Agenten hebben met de vrouw gesproken... en zij heeft uiteindelijk vrijwillig de bus verlaten. Volgens Arriva heeft de chauffeur niet volgens de richtlijnen gehandeld. Een chauffeur mag sinds deze maand een vrouw in een ikap vragen de bus te verlaten. Maar als ze dat niet doet, mag de chauffeur niet weigeren te vertrekken. Het station van Haarlem wordt extra beveiligd na brandstichting in twee treinen. Gisteravond brak er eerst brand uit in een sprinter op perron 4. Medewerkers van de NS konden het vuur snel blussen, maar de schade aan de trein is groot. Er werden flesjes met brandbaar materiaal gevonden.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 个宝。 everywhere. We're falling. Bilbao. zie je, het leven lijkt zo somber, zo leeg en zo kil. Helemaal alleen zonder jou zo stil.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

da da da da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 twist and find a friend. oh, Nikita, you will never know Girl, you're such a bad thing. Again, standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, babe. Put your arms around. ain't never gonna be nobody like you, baby. Honey, that's no lie. you put that spell on me. I'll tell you, honey. You know you set me free. Hey, little girl, you know my desires. Come on and give it to me, baby. Now. time love